Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met andere infectieziekten dan het coronavirus... is de afgelopen maanden flink gedaald. Dat blijkt uit cijfers van kennisinstituut Nivel, meldt het AD. Zo is het aantal buikgriepgevallen en oorontstekingen gehalveerd. Bij kleine kinderen is het aantal besmettingen bijna met 80% gedaald. Ook de bof, oogontstekingen en kinkhoest komen veel minder voor. Volgens deskundigen komt dit door de coronamaatregelen met meer afstand houden, meer handen wassen en mensen die niet voor elk wisselwasje naar de dokter gaan. De afgelopen weken zijn er nauwelijks minder verkeersdoden gevallen... ondanks dat het veel rustiger was op de weg vanwege de coronacrisis. Dat meldt het AD. Tussen half maart en eind april waren er 62 verkeersdoden. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 65. Volgens onderzoekers lopen kinderen en ouderen meer risico op een fataal ongeval... omdat ze vaker buiten zijn of op de fiets zitten. Het aantal verkeersongelukken met blikschade is sinds de lockdown wel gehalveerd. Het heropenen van scholen in het basis- en speciaal onderwijs deze week is vrijwel overal goed verlopen. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders onder ruim 1100 directeuren. Volgens 92% van de schoolleiders verliep het omgaan met hygiëneproducten... zoals mondkapjes of handschoenen naar wens. En het partijbestuur van 50PLUS heeft de aangifte van smaad en laster... tegen de nieuwe fractievoorzitter, Cordy van Brenk, ingetrokken. Dat zei partijvoorzitter Geert Dales in de talkshow Op1. Dales deed eerder deze week aangifte... omdat Van Brenk het vertrekkend besturen van had beschuldigd... de partijkast te hebben geplunderd. Volgens Dales heeft Van Brenk inmiddels haar excuses aangeboden. 50PLUS verkeert al weken in crisis. Eerder stapte partijleider en fractievoorzitter Henk Krol op. En dan het weer. De dag begint zonnig. Wel ontstaan er later vandaag veel stapelwolken. Aan de kust kan het een beetje regenen. Landinwaarts blijft het droog.